Jeroen van Kam met het zijn Journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is een broer, zegt op Facebook... dat hij helemaal niet wist wat er op het spandoek stond. Dat was opgehangen om steun te betuigen aan twee leraren... die in hongerstaking zijn gegaan uit protest tegen hun ontslag. Ze zitten inmiddels al enkele maanden vast. In Roosendaal mogen de bewoners van ruim 100 appartementen van een flat hun balkon niet meer op, nadat vanmiddag een betonnen leuning van een van de balkons naar beneden was gevallen. Het stuk beton brak af en viel op het dak van een winkelcentrum. Omroep Brabant meldt dat de afsluiting van de balkons in ieder geval tot morgen duurt. Er is niemand gewond geraakt. In Duitsland breidt de affaire rond de Zwitserse spion Daniel M. zich uit. Die werd vrijdag in Frankfurt opgepakt op verdenking van spionage. Inmiddels heeft de Duitse justitie nog drie medewerkers van een Zwitserse inlichtingendienst op het oog... die zich daar ook schuldig aan zouden hebben gemaakt, melden verschillende Duitse kranten. De Zwitserse spionnen riskeren een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar. Volgens de autoriteiten bespioneerde Daniel M. Duitse belastingonderzoekers. Opmerkelijk genoeg ondertekenen Duitsland en Zwitserland begin dit jaar een overeenkomst... waarin staat dat ze elkaar niet meer zullen bespioneren. Bij een aardverschuiving in het noorden van India zijn vannacht twee bussen en een motorrijder meegesleurd. Er zijn zeker 45 doden gevallen, maar gevreesd wordt dat dat aantal nog verder oploopt. Een van de twee bussen is ruim twee kilometer meegesleurd door een modderstroom. Hulpverleners hebben 42 lichamen uit de bus gehaald, maar mogelijk zaten er nog meer mensen in. Het weer, het wordt overal droog en verder zijn er flinke opklaringen.